Uur. Brandsen met het NOS-journaal. Oekraïnse reservisten. In het najaar krijgen beroepsmilitairen diezelfde training in het westen van Oekraïne. De Amerikaanse vicepresident Biden en de Oekraïense president Poroshenko zeggen dat de wapenstilstand die sinds februari geldt geregeld wordt geschonden door de Russen en pro-Russische separatisten. De Amerikaanse training richt zich vooral op tactiek en militaire geneeskunde. Turkije heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op doelen van islamitische staat in Syrië, melden verschillende Turkse media. Dit keer zouden Turkse F-16's dieper het land in zijn gevlogen. Bij de aanvallen van vorige nacht werden alleen doelen langs de grens bestookt. Bij de Turkse bombardementen zijn ook doelen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak onder vuur genomen. In Amsterdam-Noord zijn tien jongeren aangehouden... die zich in de Vogelbuurt schuldig zouden hebben gemaakt... aan onder meer diefstal, geweldpleging en intimidatie van wijkbewoners. Drie van de verdachten zaten al vast voor woninginbraken. De twee jongste verdachten zijn 13 jaar... en zijn vanwege hun leeftijd weer vrijgelaten. De anderen blijven voorlopig vastzitten. KLM schrapt komende dag 30 vluchten vanwege het verwachte slechte weer. Zo hoopt de maatschappij vertragingen te voorkomen. KLM verwacht dat alle avondvluchten gewoon kunnen vertrekken. Ook in de rest van het land wordt rekening gehouden met slecht weer. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden aan de A59 uit. Verschillende evenementen zijn afgelast. En het Rotterdam Zomercarnaval besluit in de ochtend of het feest kan doorgaan. De ANWB waarschuwt automobilisten om komende dag niet met een caravan de weg op te gaan. Het weer vannacht zijn er perioden met regen, met soms een klap onweer. Komende ochtend afwisselend zon, wolken en buien. Het wordt eerst nog 20 graden. Geleidelijk gaat het dan dus flink regenen en fors harder waaien. Aan de kust tot een noordwesterstorm. Het koelt dan af tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort.